Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Frankrijk is politiegeweld het gesprek van de dag. Gisteren werd in de buurt van Parijs een jongen van 17 van dichtbij doodgeschoten door een agent. Vertelt correspondent Frank Renaud. Het probleem is dat de politie eerst zei dat de auto recht op hen afkwam rijden. Dat dat bedreigend, gevaarlijk was. En dat daarom het vuur is geopend. Maar daarna verschenen dus die videobeelden van omstanders. En dat verhaal van de politie bleek niet te kloppen. Er werd namelijk niet op de agenten ingereden. Ze stonden naast de auto. Gisteravond gingen boze mensen de straat op en liepen het uit op rellen. In Franse steden worden daarom nu extra agenten ingezet. President Macron zegt dat het doodschieten van de jongen door de agent onverklaarbaar en onvergeeflijk is. Op de snelweg bij Geldrop in Brabant is een vrachtwagen door de vangrail geschoten. Het duurt wel even voordat alle rijstroken weer open zijn, want de vrachtwagen heeft een boel benzine gelekt. Volgens Omroep Brabant is de chauffeur van de truck niet gewond geraakt. Mensen met een kwetsbare gezondheid, zwangeren en 60-plussers... kunnen na de zomer misschien weer hun mouw opstropen. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet om die groepen... in de herfst weer een coronaprik aan te bieden. Vertel mijn collega Sander. In het najaar dan ga je natuurlijk richting eh, ja, de, de griepseizoenen. En als je dat allemaal natuurlijk samen krijgt... als het toevallig samenvalt... Ja, dan wordt het wel een hele zware belasting voor de, voor de gezondheid van deze mensen... of voor het immuunsysteem van deze mensen. Dus vandaar dat ze hebben gezegd, nou laten we het in het najaar doen. Er belanden nu nog steeds mensen in het ziekenhuis met corona... en dus is een nieuwe vaccinatie verstandig, zegt de Raad. En zaterdag is het 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte. Britt Marie is docent en ze leert basisscholieren en studenten... welke gevolgen van de slavernij je nu nog steeds terugziet zie je bijvoorbeeld terug in ons eten. Denk aan een broodje bakkeljauw. Dat vertelt Britt Marie als ze er net eentje heeft gehaald bij de toko. We eten het eigenlijk achterloos. Maar we hebben helemaal niet door dat dat ook een slavernijverleden heeft. Want bakkeljauw werd bijvoorbeeld ook op de plantages gegeten. Niet elke dag, maar het werd wel gegeten door tot slaafgemaakten. Uit het aluminiumfolie. Ja, ja, om ons er nu nog voor te schamen, denk ik niet per se. Maar ik denk wel dat het heel goed is dat we allemaal weten waar het vandaan komt. Ze hoopt dat deze geschiedenis van onder meer het etenswaar... uiteindelijk ook zijn weg vindt naar de geschiedenisboeken. Het weer, veel wolken met een beetje mazzel, wat zon, is een graadje of 22.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 Wel een aanrijding op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Watergaasmeer. Er zijn twee rijstroken dicht, maar de vertraging is nog geen 10 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade 13 kilometer en een half uur op onthoud. Staat een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht staat een kwartier in de file op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Volendam en de Koentunnel richting Zaanstad. En op de N506 Horen richting Bovenkarspel bij Horen 10 minuten vertraging.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 Ze zeggen dat het voorstel niet zorgvuldig is geformuleerd en te veel ruimte laat voor misbruik. En de Franse president Macron noemt het doodschieten gisteravond van een 17-jarige automobilist in een voorstad van Parijs onverklaarbaar en onvergeeflijk. De motoragent zit vast op verdenking van doodslag.